1 en 2 nogmaals luisteren. Dan wordt dit programma herhaald. Voor nu, ik ga Nelke met souvenir van jou. Maar eerst Johnny en Mary met de taxichauffeur. En ik zeg misschien tot volgende week en dan tot een andere keer.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 Dat zei NPO-baas Henk H. Goort vanochtend bij de KRO op Radio 1. De VVD stoort zich aan de spotjes. VVD Tweede Kamerlid Huizing wil dat staatssecretaris Dekker de NPO sommeert om te stoppen met het uitzenden ervan. H. zegt dat ze worden uitgezonden in de zendtijd waarin omroepen hun eigen spotjes mogen uitzenden. Over de inhoud daarvan gaan de partijen niet. In de spotjes worden kijkers en luisteraars opgeroepen een petitie te tekenen tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet voor de publieke omroep. Huizing zegt dat er feitelijke onjuistheden in worden verkondigd. Het contrast tussen stad en platteland neemt de komende jaren toe. Tot 2025 groeit de Nederlandse bevolking naar 17,4 miljoen mensen. En die groei concentreert zich vooral in de steden, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Jongeren trekken naar de stad voor studie of werk en daardoor groeien steden uit tot metropoolregio's. Vooral Almere krijgt er veel inwoners bij. De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in september toegenomen in het hoogste tempo sinds april 2011. De industrie profiteert van de groeiende vraag uit binnen- en buitenland. Ook slaan nieuwe producten goed aan. Het blijkt uit de index van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers. Voor het eerst in zeven maanden tijd nam de werkgelegenheid in de industrie niet verder af, maar bleef gelijk. Verwacht wordt dat de werkgelegenheid de komende maanden verder zal aantrekken. En de politieke oneenigheid in het Amerikaanse congres over de begroting... heeft ook gevolgen voor de militaire Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Zolang de oneenigheid aanhoudt, blijft de begraafplaats in Limburg dicht. Net als veel andere Amerikaanse overheidsdiensten in binnen- en buitenland. Het weer. Vandaag volop zon. In het zuiden mogelijk wat bewolking. Er staat een stevige oostenwind. Langs de noordkust is de wind krachtig. Het wordt 14 tot 17 graden. En morgen is er weinig verandering. Dit was het... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.